De opvarenden van een speedboot die door Cuba zijn beschoten... hadden terroristische bedoelingen, zegt de Cubaanse regering. Het waren Cubanen die in Amerika wonen en ze hadden aanvalsgeweren bij zich. Vier opvarenden werden gedood door de kustwacht, zes anderen raakten gewond. Amerika zegt zelf te onderzoeken wat er is gebeurd met de speedboot. Die kwam uit Florida. Bij de BBB moet snel worden gesproken over de chaotische wissel van het partijleiderschap. Partijprominenten willen de algemene ledenvergadering daarvoor vervroegen, meldt de Telegraaf. Die stond op 27 maart gepland. Toen Caroline van der Plas stopte, werd Henk Vermeer gekozen als opvolger. Maar de leden zouden veel liever Mona Keizer willen hebben. Zij stapte daarna ook op. Op de website van de Telegraaf verschijnen sinds gistermiddag geen nieuwe artikelen meer. Ook in de app komt geen nieuws meer binnen. Dat komt door een technische storing, maar de oorzaak daarvan is niet bekend. De digitale krant is wel gewoon te lezen via de website. En ook de papieren versie van de Telegraaf moet vanmorgen gewoon op de mat vallen. En een bronzen beeld dat net een half jaar bij een museum stond in de buurt van Eindhoven is gestolen, meldt Omroep Brabant. Alleen de sokkel stond er nog na de roof. Daarom denkt het museum dat het niet om het kunstwerk ging, maar om het materiaal. Ze zijn bang dat het beeld al is omgesmolten. Als kunstwerk was het 16.000 euro waard, als blokje brons nog maar 250 euro. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen bewolkt en af en toe zon. Later gaat de zon meer schijnen.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 Dit is Q-Music. Offenbach. En dit is Q-Music. Within Temptation and Smash Into Pieces. you. En dit is nieuw. Yeah. tiene left, but she's right. Some say into you we do now. a better. Q sounds better with you. Q music. Q music. Take Yes, you did. Ooh, so girl, if you talk like you're. can turn this thing to something great on you dreaming. How will I fit in that car? Didn't have a bed to sleep in. We kept each other warm under a ceiling full of stars. These days, these nights, changing my mind, my mind. Said all you, I'm not afraid to say it, to say I do. home. Whether it's tonight or 55 years down the road. Q. Het Q-Music Nieuws. 5 uur. Goedemorgen. President Trump zou in de jaren 80 een jong tienermeisje seksueel hebben misbruikt. De Democraten zeggen dat de regering die bewijzen achterhoudt. Er zijn wel miljoenen pagina's vrijgegeven waarin Jeffrey Epstein wordt beschuldigd. De FBI zou ook vier gesprekken hebben gehad met de vrouw die Trump beschuldigt van misbruik.